Dit is de Jong met het NOS-journaal. Zittend president Menang de hoofdstad Harare. De verkiezingen waren de eerste sinds dictator Mugabe in november werd afgezet. Er is veel wantrouwen over een eerlijk verloop van de stembusgang. Bij de gelijktijdig gehouden parlementsverkiezingen... die door de ZANU-PF van Menangakwa met overmacht werden gewonnen... sprak de oppositie van fraude. Ook vielen er doden bij protesten tegen de uitslag. Rusland probeert nog altijd het politieke systeem van de VS te ondermijnen. Dat hebben de vier belangrijkste Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen gezegd op een persconferentie in het Witte Huis. Onder hen waren de directeur van de FBI en die van de inlichtingendienst NSA. Volgens hen zijn de Russen volop bezig om de tussentijdse verkiezingen later dit jaar en de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. In de bossen bij Nunspeet is de politie op zoek naar twee verdachten van een overval op een bungalowpark. Ze zouden met drie anderen het park hebben overvallen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Getuigen zeggen bij Omroep Gelderland dat er zeker één keer is geschoten. Verder zou de politie twee mannen en een vrouw hebben meegenomen, maar dat is niet bevestigd. De politie heeft in de jacht op de verdachten bij Nunspeet politiehonden en een helikopter ingezet. Een groot deel van het vakantiepark, waarop een paar honderd bungalows staan, is afgezet. Dirigent Daniele Gatti overweegt juridische stappen te nemen om zijn reputatie te beschermen. Hij werd gisteren ontslagen als chefdirigent van het Concertgebouworkest vanwege ongepast gedrag. Dat gebeurde na klachten van vrouwelijke muzici. Gatti spreekt de beschuldigingen met klem tegen. Volgens hem is er een lastercampagne gaande. Het weer, het blijft helder vannacht eh, met minima rond 17 graden.